Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een schietincident in Den Helder zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was rond middernacht bij een horecagelegenheid. Veel mensen zouden daarvan getuigen zijn geweest. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. De schutter is voortvluchtig. Over een motief is nog niets bekend. Mensen in Doorn krijgen het advies om het water uit de kraan eerst drie minuten te koken voordat ze drinken. RTV Utrecht meldt dat het water is besmet met enterokokken. Dat zijn bacteriën die maag- en darmklachten kunnen veroorzaken bij mensen met een lage weerstand. Hoe de bacteriën in het water terecht zijn gekomen is niet bekendgemaakt. Volgens waterbedrijf Vitens kunnen mensen in Doorn, ondanks het kookadvies... wel veilig douchen, in bad gaan en hun wc doorspoelen met het kraanwater. In New York zijn rellen uitgebroken tijdens een weggeefactie van een populaire Twitch-streamer. Kai Sennett zou op straat playstations, computers en microfoons weggeven. Binnen korte tijd kwamen er duizenden mensen op af, waarna de sfeer omsloeg. De aanwezige jongeren gooiden met pionnen en sprongen op auto's. De politie van New York zegt dat het volledig uit de hand liep... 65 mensen zijn opgepakt. Ook de influencer zelf is gearresteerd. Hij wordt aangeklaagd voor het aanzetten van rellen... en organiseren van een illegale bijeenkomst. Tellen Griekspoor is door naar de halve finale op het tennistoernooi in Washington. In de kwartfinale versloeg hij de Amerikaan Wolf met 7-5, 6-4. Het is voor Griekspoor de tweede zege op, een, op één dag. Eerder versloeg hij de Fransman Monfils... Dat duel begon donderdag, maar werd onderbroken vanwege hevige regenval. In de halve finale neemt Griekspoort op tegen de Amerikaan Frits. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar minimaal 7 graden. Vanmiddag af en toe zon, maar ook bewolkt met smiddags regen. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Joël et sa On regarde sur ses crânes, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo.